Een groot deel van de stad is verwoest. Veel mensen zitten zonder eten, water en stroom. Afgelopen weken werden er ook ambulances en ziekenhuizen in Mariupol aangevallen. Hulpverleners voelen zich niet meer veilig en durven hierdoor bijna geen patiënten meer te verzorgen. Mensen die foto's en filmpjes maakten van het ongeluk op de A67 vanmiddag... waarbij een vrachtwagen op een lesauto botste... kunnen een boete van 350 euro in de brievenbus verwachten. De politie heeft kentekens opgeschreven van 23 mensen... die tijdens het voorbijrijden beelden maakten. De rijinstructeur en leerling zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Nu de prijzen aan de pomp om te huilen zijn, gaan meer mensen op zoek naar een alternatief. Zo is rijden op gas iets goedkoper. Een boel mensen laten daarom nu een gastank in hun auto plaatsen. Bij dit bedrijf in Friesland moet je nu al twee maanden wachten als je zo'n ding wil. vanaf februari is het eigenlijk gewoon uh, alle remmen los. We zijn inmiddels uh, eh, haast acht weken in het vol. Normaal spelen ze met een week, eh, heel goed twee weken in het vol. En, dan is acht weken wel heel erg uniek. Ja, vanaf februari is het dus al flink aanpoten, zegt hij. Normaal was de wachttijd voor een gastank een weekje. En de eigenaar van een Surinaamse broodjeszaak in Amsterdam is er helemaal klaar mee. Voor de derde keer in korte tijd zijn bij hem de ruiten ingegooid, vertelt hij bij AT5. Buren, die joggen meestal naar het Vondelpark en die belden mij op van eh, je raam is weer ingegooid. Toen dacht ik, oh jee, het is weer uh, zover en nou ja, toen ben ik dus eh, naar hier gekomen. Hij heeft geen idee wie erachter zit. Als ik het zou weten, ja, dan had ik diegene ook gevraagd om het niet meer te doen. En enige wat je kan doen is jezelf uh, is een Rolex plaatsen. <laughs> <laughs> zelf verdedigen. Ja, en om dat rolluik te kunnen betalen zijn klanten een inzamelingsactie gestart. Je zult toch hem moeten helpen, anders is hij alleen maar open om het raam te betalen. De eigenaar hoopt dat hij snel met de dader kan praten en de boel op kan lossen.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 Be ready to laugh. No one's forgotten about us. There is light on your path. although they will think you are naive. Don't let them lower your shoulders, love them more while they try. Grow younger while you're growing older, be amazed.